Twee uur. Mark Hokker met het NOS-journaal. SGP-leider Van der Stij haalt in een ingezonden brief in de Wall Street Journal uit naar de euthanasiepraktijk in Nederland. Boven de brief staat in het Engels, in Nederland maakt de dokter je nu dood. Volgens Van der Stij zijn de grenzen van de euthanasiewetgeving in de loop der jaren steeds verder opgerekt. Het artikel is het begin van een internationale campagne van de SGP. Euthanasie is in Nederland aan tal van regels en voorwaarden verbonden... Zo moet vaststaan dat er sprake is van uitzichtloos en ondraaglijk lijden en mag euthanasie alleen plaatsvinden op verzoek van de patiënt. De politie heeft in verborgen ruimtes van een bestelbus die op de A30 bij Lunteren reed ruim 130 kilo heroïne en vuurwapens gevonden. Het waren twee pistoolmitrailleurs, acht handvuurwapens, een shotgun, een geluidsdemper en veel munitie. Een Bulgaar van 46 en een Nederlander van 33 zijn opgepakt. De vondst was vorige week al, maar is nu pas naar buiten gebracht. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft geen aanwijzingen dat onder de gewonden van de aardbeving op Kos ook Nederlanders zijn. Het is niet bekend hoeveel Nederlandse toeristen er op het Griekse eiland zijn. Bij de beving afgelopen nacht vielen zeker twee doden, een Turkse en een Zweedse toerist. Meer dan 100 mensen raakten gewond. De man van 48 uit Terneuzen die maandag bij Hulst een wielrenner doodreed... wordt doodslag ten laste gelegd. Hij blijft twee weken langer vastzitten, heeft de rechtercommissaris besloten. De man had gedronken en had geen rijbewijs, ook reed hij te hard. In Nijmegen zijn vanochtend de eerste lopers van de Vierdaagse gefinished. Vanochtend vroeg begonnen de deelnemers op de Dag van Kuik... aan een tocht van 30, 40 of 50 kilometer. De finish is zoals altijd op de Via Gladiola in Nijmegen. Alle lopers moeten voor 6 uur vanavond binnen zijn. Van de 42.000 wandelaars zijn er sinds dinsdag 3300 uitgevallen. De meeste op woensdag, toen het 30 graden was.